uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Advocaat Ines Wesky is door familieleden van Ridouan Taghi onder druk gezet... om berichten door te geven tussen de zwaar beveiligde gevangenis in Vught en de buitenwereld. Dan schrijft het parool op basis van ontsleutelde berichten uit strafdossiers. Uit het artikel blijkt dat een zoon en zus van Taghi op verschillende manieren druk op Wesky hebben gezet. En de arrestatie van Wesky toont volgens de krant aan dat het OM denkt dat de advocaat is gezwicht voor die druk. Wesky ontkende altijd met klem dat ze een doorgeefluik was van haar cliënt. De Braziliaanse president Lula heeft zes regio's erkend als inheems territorium. Het gaat om zo'n 800 vierkante kilometer, voornamelijk gelegen in het Braziliaanse Amazonegebied. De erkenning is cruciaal om de inheemse territoria te beschermen... tegen onder meer illegale houtkap, mijnbouw en landbouw. De Nederlandse songfestival-inzending Burning Daylight is aangepast. Het nummer is anderhalve toon hoger gemaakt... na kritiek op de valse zang van artiesten Mia Nicolai en Dion Cooper. De hogere toonsoort zou beter bij hun stemmen passen. Hun coach Duncan Lawrence kwam op dit idee en zegt dat het vaker gebeurt op het Songfestival. Voetbal. Heracles keert na een jaar weer terug naar de eredivisie. De club uit Almelo won met 3-0 van Jong PSV. Daardoor is Heracles zeker van de tweede plek in de eerste divisie. Dat is genoeg om te promoveren. Eerder werd al duidelijk dat koploper Pek Zwolle ook promoveert naar de eredivisie. De wedstrijd Pek Zwolle FC Dordrecht is gisteravond kort stilgelegd... nadat een beker op het veld werd gegooid. Dader bleek een achtjarige jongen te zijn.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 it, own it, steal it fast. The boy stop playing, grab my ass. i you acting like you shy? Shut it, save it, keep it pushing. Why you beating run the bush and knowing you want all this woman? Never knock it till you try.